7 uur. Door Megens met het NOS-journaal. 25 mensen in Arnhem hebben een proces verbaal gekregen... omdat ze tegen de regels in in een groep bij elkaar stonden. Het gebeurde gisteravond op de Rijnkade. In natuurgebieden hielden mensen zich gisteren goed aan de regels... zegt Natuurmonumenten. Ook waren in die gebieden betrekkelijk weinig mensen... na een oproep om thuis te blijven. Gehoopt wordt dat het vandaag, ondanks het mooie weer... ook rustig blijft in natuurgebieden. President Trump wil dat medische hulpmiddelen in het land eerlijker verdeeld worden. Staten moeten onderling de tekorten oplossen, zei hij op een persconferentie. Ook zei Trump nogmaals dat de Verenigde Staten twee zware weken wachten... met veel doden door het coronavirus. Vooral de staat New York is zwaar getroffen. Daar overleden gisteren 630 mensen aan het virus. Volgens gouverneur Cuomo is de besmettingspiek nog niet in zicht. Dodental in de hele Verenigde Staten staat op 7500. Trump wil het land snel weer openstellen. Hij zegt niet nog maandenlang op deze voet verder te willen. Het aantal nieuwe coronapatiënten in China is met 30 gestegen, 11 meer dan een dag eerder. 25 van hen hebben het virus in het buitenland opgelopen, zeggen de Chinese gezondheidsautoriteiten. Er zijn drie nieuwe doden gemeld, allemaal in de stad Wuhan. Het coronavirus kostte inmiddels meer dan 3300 mensen het leven in China. In een flat in Eindhoven is gisteravond een man neergestoken. Dat gebeurde op de galerij van een appartementencomplex. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is nog op zoek naar bruikbare camerabeelden... om de dader of daders op te sporen. In het noorden van Mexico zijn tenminste 19 doden gevallen... bij een schietpartij tussen rivaliserende bendes. gebeurde in de staat Chihuahua. Volgens lokale media waren de doden lid van het Juarez-kartel en het Sinaloa-kartel. Het zou gaan om een van de bloedigste geweldsuitbarstingen in Mexico van dit jaar.